Een jaar eerder was dat nog één op de negen. 50 miljoen Amerikanen hadden vorig jaar niet altijd voldoende geld om eten te kopen. Dat is het grootste aantal in 14 jaar, zegt het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Het ministerie wijt het hoge cijfer aan de economische crisis. President Obama noemde het in een reactie zorgwekkend dat veel kleine kinderen niet genoeg gezonde maaltijden krijgen. Hij beloofde maatregelen. In Amerika hebben gezondheidsautoriteiten nieuwe controversiële richtlijnen voor borstkankeronderzoek uitgevaardigd. Tot nu toe konden vrouwen vanaf hun 40ste om de twee jaar een borstfoto laten maken. Dat wordt nu pas vanaf 50 jaar. Volgens de werkgroep die de richtlijnen bepaalt levert de screening tussen 40 en 50 jaar weinig op. Het maken van een mammografie leidt bij vrouwen vaak tot stress en onzekerheid. Ook biedt de screening soms ten onrechte het beeld dat er niets aan de hand is. De werkgroep wijst daarbij op de kosten voor de screening vanaf 40 jaar. Amerikaanse artsen hebben kritiek op de nieuwe richtlijnen. Ze zeggen dat screening vanaf 50 jaar zal leiden tot meer sterfte door borstkanker... omdat de ziekte te laat wordt ontdekt. Een Zambiaanse journaliste die foto's had verstuurd van een bevalling is vrijgesproken van het verspreiden van pornografisch materiaal. De journalist had foto's toegestuurd gekregen van een vrouw die in een park moest bevallen omdat er gestaakt werd in het ziekenhuis. De baby overleed. De journaliste vond de foto's niet geschikt voor publicatie, maar stuurde ze wel naar de regering om duidelijk te maken hoe nijpend de situatie in het land is. Daarop werd ze aangeklaagd wegens het verspreiden van porno. De zaak leidde tot bezorgdheid over de persvrijheid in Zambia. De rechter heeft nu geoordeeld dat de foto's op geen enkele manier obscene zijn. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en droog bij 9 graden. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind.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 Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock, walk in downstairs.